Daarna volgen er nog hoorzittingen in de Tweede Kamer met de nieuwe bewindslieden. Die hoorzittingen beginnen mogelijk donderdag al... Ja, en dan ergens volgende week, als alles verder meezit... Eh, de beëdiging van het eh, nieuwe kabinet, van het kabinet Schoof dus. Tijdens die hoorzittingen kunnen Kamerleden vragen stellen... aan de nieuwe ministers en staatssecretarissen. Volgens formateur van Zwol staat het nieuwe kabinet... in de eerste week van juli op het bordes. Tweede Kamervoorzitter Bosma moet wegblijven bij de herdenking van het slavernijverleden. Die oproep doen ruim 150 bekende Nederlanders en organisaties in een brief. Zij vinden dat Bosma al jarenlang racistische ideeën verspreidt. Bosma zegt zelf dat hij van plan is om te gaan. Kitty Kotti is jaarlijks op 1 juli. De voorzitter van de Eerste en Tweede Kamer leggen normaal dan altijd een krans. De Russische president Poetin bezoekt morgen Noord-Korea. Waarschijnlijk zullen ze het hebben over de levering van wapens aan Rusland in de oorlog tegen Oekraïne. Rusland en Noord-Korea zijn al lange tijd bondgenoten. En de wietproef in ons land is nog eens acht gemeenten ingegaan. Je kan daar vanaf vandaag volledig legaal een jointje roken. Door de proef mogen coffeeshops legale cannabis verkopen. En dat betekent geen schimmige gedoe aan de achterdeur... zegt demissionair minister van Medische Zorg, Pia Dijkstra. Door de gedoogsituatie dat je weliswaar aan de voorkant het gereguleerd hebt... en het legaal is en aan de achterdeur via het criminele circuit... de producten geleverd werden. Dat is niet wenselijk en daarom gaan we kijken of we door het helemaal te reguleren... of we daarmee een, eh, eigenlijk die illegale en criminele kant kunnen afsnijden. Het legale spul valt bij de meeste mensen wel in de smaak. Ik heb echt, ik denk ik, 10 plus wietjes getest en ik vind ze allemaal echt op het niveau van de beste dingen die ik in Amsterdam kan vinden meestal. Maar dat is echt een grote sprong vooruit van wat ik gewend ben. Hoor. Omdat er niet genoeg legaal aanbod is... mogen de shops voorlopig ook hun illegaal gekweekte wiet blijven verkopen. Dan nog het weer. Op de meeste plekken droog met een mix van zon en wolken.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 wel ruim 10 minuten op onthoud. Geldt ook voor de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. Op de A7 van Horen naar Zaanstad bij de werkzaamheden bij Purmerend is de vertraging 10 minuten. En daardoor ook file op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland.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 In Oostenrijk is ruzie uitgebroken in de coalitie. De milieuminister van de Groenen stemde op eigen houtje voor de Europese Natuurherstelwet. Coalitiepartner EVP noemt dat machtsmisbruik en heeft aangifte gedaan. In de eerste week van juli staat het nieuwe kabinet op het bordes, zegt formateur Van Zwol. In dezelfde week kan de Kamer dan in debat met beoogd premier Schoof over de plannen. Tweede Kamervoorzitter Bosma is niet van plan om weg te blijven bij de herdenking van het slavernijverleden op 1 juli. Tientallen organisaties en prominenten willen dat Bosma niet komt vanwege uitspraken over slavernij in zijn tijd als PVV-Kamerlid.